Qatar en Egypte waren betrokken bij de onderhandelingen... voorafgaand aan de vorige tijdelijke wapenstilstand... Volgens bronnen wilden die landen pas weer aan onderhandelingen deelnemen als humanitaire hulp aan Gaza zou worden versneld en de grensovergang bij het Israëlische Kerem Shalom zou worden geopend. Dat laatste stond Israël vrijdag toe, waarop vandaag de eerste vrachtwagens van de VN met hulpgoederen via die grensovergang Gaza binnenreden. De parlementsverkiezingen in Servië zijn gewonnen door de partij van zittend president Vucic. Met driekwart van de stemmen geteld staat de Servische Nationale Partij nu op zo'n 47 procent. De partij stond er al goed voor in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek. De verkiezingen zijn de derde in vier jaar tijd en volgen op grote protesten deze zomer. Serviërs gingen toen de straat op na twee schietpartijen, waarbij 17 mensen omkwamen. Ook wordt Vucic beschuldigd van corruptie en zou die nauwe banden hebben met de georganiseerde misdaad. Fucic zelf ontkent dat. De zoektocht in Groningen naar een vermiste man is voor vandaag gestaakt. De 25-jarige man vertrok vrijdagnacht van zijn werk in de binnenstad naar huis en is sindsdien niet meer gezien. De politie heeft onder andere met boten, een helikopter en speurhonden naar de man gezocht. Ook vrienden en collega's van de man zochten mee. Komende dag gaat de zoektocht weer verder. Het weer droog met op sommige plekken wat opklaringen.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 We're up nights again. We're up nights again. We're up nights again. looking lucky. win or fairy story till I believed in the Israelite and I believed in Father Christmas and I looked to the sky with excited eyes then I woke with a yawn in the first light of dawn and I saw him and through his disguise sadness. Lead your heart and let your road be clear. They said that peace, no Christmas. They said that be peace on earth. Hallelujah, no that'll be heaven on hell. The Christmas we get, we deserve. fijne dagen en een voors.